Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het is de eerste lokale tropische dag van het jaar. In het Limburgse Arsen werd het iets na ene vanmiddag 30,3 graden. Van een landelijke tropische dag is pas sprake als het ook in de beeld 30 graden wordt. Vanwege de hitte is in een deel van het land het hitteplan van kracht. En dan adviseert het RIVM vooral goed te letten op kwetsbare ouderen, baby's, chronisch zieken en mensen met overgewicht. De warmte leidt ook tot een grotere kans op smok. Vandaag en morgen wordt er smok verwacht in het zuiden en vrijdag ook in de rest van het land. De Tweede Kamer wil nog voor de verkiezingen van maart een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen op poten zetten. Er moet alvast een onderzoeksopdracht worden geformuleerd, zodat de nieuwe Kamerleden na de verkiezingen meteen een onderzoekscommissie kunnen opzetten. De parlementaire enquête gaat over wat er is misgegaan in het aardbevingsgebied. Getuigen zijn verplicht om voor de commissie te verschijnen en worden onder ede gehoord. Het totale onderzoek kan jaren in beslag nemen. Een man uit Sneek, die begin deze maand werd opgepakt voor oplichting via internet... heeft mogelijk veel meer slachtoffers gemaakt. De recherche deed al onderzoek naar 40 zaken en daar zijn er tientallen bijgekomen. De 23-jarige man beloofde via sociale media veel geld door de handel in cryptogeld. Zijn slachtoffers moesten daarvoor hun bankgegevens en pinpas geven... waarna hun rekeningen werden geplunderd. Duitsland komt met een verbod op plastic wattenstaafjes, rietjes, bestek en borden, ballonstokjes en voedselbakjes. Het Duitse kabinet voert het verbod op wegwerpplastic in op 3 juli volgend jaar. En dat ligt in de lijn met de EU-regels om plasticvervuiling tegen te gaan. Vanaf 2021 is in de EU het gebruik van wegwerpplastic verboden. Nederland heeft nog geen datum bekendgemaakt voor een verbod op plastic wegwerpspullen.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 Fill me up inside. I wanna hold you, baby. So let me squeeze you. Don't you know that I'll be on my zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Welcome to the remix. truth. I've been dressing up for you, then you leave.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 Cause you let go, and now I'm holding on. I guess you tell me it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. Yeah. I knew I should've stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you.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 ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...